Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika wordt vanavond gestemd of president Trump mag blijven of niet. In het Huis van Afgevaardigden, dat is zeg maar de Amerikaanse Tweede Kamer... wordt dus al urenlang gedebatteerd over die vraag. De democraten willen Trump afzetten. Ze vinden dat hij zijn aanhangers heeft opgehitst om het kapitool te bestormen vorige week. En vanavond wordt er dus over gestemd, vertelt correspondent Lucas Waagmeester. Het huis zal in meerderheid ja zeggen vanavond op de vraag of Trump om die reden moet worden afgezet. Eh, maar dan is Trump niet meteen weg, want dan moet die impeachment eerst ook nog langs de Senaat. Maar eh, dat dit opnieuw toch wel echt een historische dag is, ja, dat is natuurlijk wel, eh, wel duidelijk. En in onze Tweede Kamer is het steggelen over de avondklok. Het kabinet denkt erover na om die in te voeren... om zo het aantal coronabesmettingen naar beneden te krijgen. Maar oppositiepartijen zoals de PvdA en PVV zien het echt niet zitten. Premier Rutte heeft de partij nu gevraagd om er alsjeblieft nog eens over na te denken. En in Groningen is ook dit jaar gewoon het festival Eurosonic Noorderslag begonnen. Het grootste talentenfestival van Europa. Normaal betekent dat in heel Groningen vier dagen feest en live muziek, maar ja, corona. daarom is het festival nu digitaal met lekker veel livestreams. En een demonstratie tegen politiegeweld in Brussel is behoorlijk uit de hand gelopen. Betogers gooiden met stenen naar de ME en staken dingen in de fik. Ze zijn boos vanwege de dood van een jongen van 23 die vorig weekend overleed nadat hij was gearresteerd door de politie. Deze mensen zijn hun vertrouwen kwijt. Er is al, lang weinig vertrouwen in de politie. En er zijn veel mensen die nog niet weten wat dat er aan het gebeuren is. We zijn op een punt gekomen dat we eigenlijk de politie niet meer kunnen vertrouwen. Nou, betogers hadden borden met Black Lives Matter en riepen om rechtvaardigheid voor Ibrahima, zo heet het slachtoffer. Volgens zijn advocaat gleed de jongen op het politiebureau van zijn stoel... en bleef hij minutenlang bewusteloos liggen. Agenten zouden al die tijd niets hebben gedaan. Er loopt nog een onderzoek naar de dood. Het weer nog in het noorden en oosten vanavond nog wat buien met misschien ook natte sneeuw. Daarna wordt het daar snel kouder, tot wel min 5. In de rest van het land is het bewolkt en blijft het wel boven nul. Morgen is het grijs en er is opnieuw kans op natte sneeuw. En het wordt dan een graad of 2. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7, Zaanstad richting Hoorn...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 Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero.